En eh, ik wil jullie eigenlijk vragen, eh, vooral Richard, of jullie daarbij willen aansluiten als je ondernemer bent. Luisteraars thuis eh, met een boodschap voor zowel de aarde, de mensen of, of voor dieren als je iets daarvoor doet. Dus als je verschil maakt voor, deze, voor de maatschappij, om je daarbij aan te sluiten. Want we hebben nu 125 leden en ik wil die nog veel groter maken. Want het is echt van belang voor onze maatschappij. Dankjewel Christel.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 Ze wilden een doodskist aan burgemeester Van Aarts aanbieden, maar die weigerde dat. En nam wel een petitie met eisen aan. Vandaag hebben in vijf steden ook parkeerwachters het werk neergelegd. Op de Europese aandelenbeurzen staan de koersen opnieuw onder druk. Net als gisteren dalen de koersen uit bezorgdheid over de schuldenlast van Griekenland en in mindere mate Portugal en Spanje. Veel beleggers zijn bang dat de Zuid-Europese landen niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Vooral de aandelen van banken staan daarom lager. In Nederland staat het aandeel ING op het grootste verlies, ongeveer 6%. De AEX staat een kleine 2% lager dan het slot van gisteren. Woongroepen en instellingen waar mensen met een verstandelijke beperking wonen... gooien vaak de stempassen van de bewoners weg. En daardoor kunnen deze mensen bij verkiezingen nauwelijks stemmen... terwijl ze dat wel mogen. Dat zegt de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland na een rondgang langs 50 instellingen. Vorig jaar bepaalde de rechter dat mensen met een verstandelijke beperking net als ieder ander moeten kunnen stemmen. Maar in de praktijk komt daar dus weinig van terecht. Vier Molukkers uit Culemborg die terecht stonden vanwege rellen met Marokkanen zijn veroordeeld tot celstraffen tot 22 maanden. Twee zijn schuldig aan poging tot doodslag, twee anderen aan openlijke geweldpleging. In Culemborg zijn al langere tijd spanningen tussen Molukse en Marokkaanse Nederlanders. En het lukt niet om op de wereldtentoonstelling in Shanghai het Nederlandse paviljoen op tijd in te richten. De expo begint eind deze week, maar volgens de Nederlandse coördinator moet nog een aantal kunstwerken worden geplaatst.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 You put me outside my safety zone, outside all the lines that made my home. To find out that no one really lives without giving van Zandvoort, op 106.9 ZFM. and a real good lucky try. More than I had ever known.